overal kletsnat aankomt. zo mok warme chocomel ah, maakt heel je winter goed. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Eén brief van het OM op je deurmat. En duizend vragen? Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen.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 Zou Elk duel is op leven en dood. Wie zingt de hele vloer naar huis? The winner takes it all. Zaterdag om 8 uur op 6. Find Your Joy met Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts.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 Bij Rotterdam bij 19.9 staat de plus. Vierde winter in Archeon. Kom deze kerstvakantie s'avonds naar het spectaculaire Lichtfestival. Overdag is het ook genieten van de jubileumtentoonstelling... het overdekte schaatsen en de vele activiteiten. Beleef een ouderwets gezellige familiedag in Winters Archeon.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 Namens mij, en eh, mij is in dit geval eh, Martijn Lagrouw. Ik vind het super dat je luistert. Dat wil zeggen dat je toch weer opgekrabbeld bent na een hopelijk waanzinnige oud en nieuw. En fijn dat je ook 2026 bent begonnen met je vrienden van 538. Ik kreeg net een heel leuk appje binnen van Marcel. Kan ik wel even laten horen? Hey Martijn, Marcel en Shelley hier. Hey, de beste wensen voor jou en je gezinnetje voor 2026. Maak er maar weer een eh, leuk jaar van en een goede show. Groetjes! We gaan ons best doen. Dankjewel jongens. En je hoort het Marcel ook zeggen, de beste wensen... die gaan natuurlijk heel veel op je afgevuurd worden de komende dagen. Maar tot wanneer mag je dat officieel nou eigenlijk doen bij mensen? Ze de beste wensen wensen. Ik heb dat even uitgezocht. Echt harde regels die zijn er niet. Maar heb je behoefte aan duidelijkheid... dan kun je 6 januari markeren als ja, houdbaarheidsdatum voor je beste wensen. Dan moet de kerstboom er ook uit hè, met drie koningen. 15 januari is eh, ook nog oké... dat je dan voor het laatst mensen de beste wensen wenst. Een dag meer of minder maakt in principe niet uit... volgens allerlei etikettendeskundigen. Alleen februari is echt te laat kan het nog wel even. Dus nogmaals, de beste mensen voor 2026. Maak er een topjaar van. Althans, heb invloed op de dingen waar je invloed op hebt. Wees een beetje lief voor anderen. Wees een beetje lief voor jezelf. En dan komt het denk ik allemaal in orde. Harry Styles hoor je zo met Watermelon Sugar... naar Offenbach en Julia Church. Miles Away, nu op 538. hoe het was toen je de ouders van je scharrel voor de eerste keer ontmoette. Ja? Nou, best wel een momentje was dat toch? Dat moet Harry Styles ook hebben gehad. Dat kan niet anders. Hij is namelijk aan het daten met Zoe Kravitz. En dat is de dochter inderdaad van Lenny Kravitz. En ik weet niet of je een beetje voor de geest kunt halen hoe Lenny Kravitz eruit ziet. Maar reken maar dat het even slikken is als hij de deur voor je opdoet. Dat moet Harry ook hebben gevoeld. Maar Lenny is helemaal akkoord. Harry is een toffe vent, zegt hij. En hij is hartstikke goed voor mijn dochter. Het zijn twee vrienden die teten. Het kan haast niet beter. Ik vraag me dan wel af of Lenny Kravitz weet waar Metal Man Sugar precies over gaat. Maar dat terzijde. Hey, Outcast komt eraan. Miss Jackson, zometeen naar Alessio en Sasha.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 I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. sorry, Miss Jackson. I am for real. Never meant to make uh, uh, your daughter cry. I apologize a trillion times. Look at the way he sleep.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 Nogmaals, de allerbeste wensen. We hebben net geleerd dat 15 eh, januari ongeveer een beetje de uitste datum is... waarop je dat nog zonder gêne eh, kan doen. Mocht je zelf nog eh, wat mensen de beste wensen willen wensen... en daar 538 voor gebruiken, dan kun je de app pakken... en even een berichtje inspreken. Dan zorg ik wel dat het, die zender op gegooid wordt. Dus als je dat wil doen, dan mag dat in de app van 538. Pink zometeen met Just Like Fire naar Mark Amber... they just belong together. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. One, two. You and me together. I. 2026. I know that I'm running out of time. I want it all. Mm -hmm. And I'm wishing they stop trying to turn me off.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 Watch this madness, colorful charade. No Radio 538. Ed Sheeran komt eraan met Sapphire en Afrojack en Allo Black ook met In My World. Last van een verstopte neus? Trekpleister heeft de juiste producten. Zoals Otrivin Xylometazoline neusspray. Voor maar 6,79 Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.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 Zometeen hoor je Callum Scott en Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. En ik dacht, weet je wat? Bump Funk MC's. Freestyler. Laten we die gewoon weer eens doen. Dus die komt eraan, zo direct. Want ja, als je belooft moet je nakomen. Hoor je zo Somber, 12 to 12 op Radio 538. 538 wenst je een fantastisch 2026. Freestyler. Dr. the microphone. Carry on with the freestyler. I got the, to throw on and go on. You know I got to flow on. Select us on the radio. Play us, cause we're friendly for ozone. But that's not us, so hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, but don't a synchronizer with the analyzer. stop coming, wipes the session. Let there be a lesson question. You carry protection, now with your heart go on like Celine Dion. Come a chameleon, yeah, straight from the top of a dome. As the jaar. Iedereen onwijs bedankt voor alle support weer het afgelopen jaar. Op naar nog meer muziek, meer shows en meer momenten samen in 2026. Hartje erbij. Instagram post van uh, Fleming, die ik even voorlees. Ik gok dat hij ook wel weer bij Vrienden van Amstel is, Fleming. En wij met 58 zijn daar ook weer bij. En misschien dat jij daardoor daar ook wel weer bij bent. Want ik kan me zo voorstellen dat we misschien nog wel een paar kaarten weggeven her en der. <laughs> Zoals die avonden eraan komen. Maar goed, hou 58 in de gaten, dat merk ik dan wel vanzelf.